Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het vredesoverleg in Jemen verloopt moeizaam. De jemenitische regering en de Houthi-rebellen weigeren rechtstreeks met elkaar te praten over de havenstad Hoseida. Een VN-delegatie onder leiding van de Nederlandse generaal buitendienst Kammaert... probeert beide partijen aan één tafel te krijgen. In december is een wapenstilstand afgesproken voor Hoseida... waar een groot deel van het voedsel en hulpgoederen het land binnenkomen. Door de oorlog in Jemen is 80% van de inwoners afhankelijk van noodhulp. Voor miljoenen mensen dreigt hongersnood. Bij een skiongeluk in Frankrijk is een Nederlander omgekomen. Hij was met zijn zoon en nog iemand of piste aan het skiën... in de buurt van het dorp Van Morel... toen hij bedolven werd onder een lawine. hulpdiensten konden niets meer voor de man doen. Ook in Zwitserland kwam een man om het leven bij een lawine. Hij probeerde met springstof een gecontroleerde lawine te veroorzaken. Voor het eerst heeft de Amerikaanse president Trump expliciet ontkend... dat hij ooit voor Rusland werkte. Afgelopen weekend ontweek hij de vraag nog enigszins... maar nu noemde hij het een dikke vette hoax. Trump reageerde op berichten dat de FBI onderzoek heeft gedaan... naar contacten tussen Rusland en Trumps campagneteam... voor de presidentsverkiezingen in 2016. In verschillende Poolse steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan... als reactie op de dood van burgemeester Adamowicz... De 53-jarige burgemeester van Kedansk werd zondag neergestoken... en overleed afgelopen dag aan zijn verwondingen. De politie heeft een 27-jarige man met een strafblad aangehouden. Volgens de politie lijkt het om een wraakactie te gaan... van een man met psychische problemen. Het weer nog, de temperatuur daalt landinwaarts tot rond het vriespunt. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. En in de ochtend kan er wat motregen vallen. Smiddags op de meeste plaatsen droog en ongeveer 8 graden. Woensdag blijft het zacht en gaat het later op de dag weer regenen.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 Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. and good comes with the bad. A song's never just sad. my face, losing control, yeah. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes I regret nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, Do your trouble, and now I wonder. on the couch, or we could just go out for the evening. Hopefully, end up with you kissing my mouth. Hey, eh, eh. hey. You got them blue jeans with a rib up in my head with your fingers in it. Love it when you turn me on. Young Sarah with a little bit of love, drunk in the middle where they get down to our favorite song. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple. I up on them, I can tell he like me. You know all the man them, I try to swipe me. Now did that he could afford to ice me. Tell him that's a bad for me, bitch, in your area. But the more bad bitches, then the more merry. Baddies to my left and to the right, a little scary. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? Uh, a million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I pictured up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Uh, Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix skated on.